uur. Door negens met het NOS-journaal. Post versturen wordt weer duurder. De postzegel voor een brief of kaart kost vanaf 1 januari 91 cent. Dat is 4 centen meer dan nu. Ook een pakketje versturen gaat meer kosten. Reden voor de verhoging zijn de gestegen kosten. postbedrijf kampt al jaren met een terugloop in de geadresseerde postmarkt. Met hogere postzegelprijzen en kostenbesparingen... probeert PostNL de daling van de gewone post te compenseren. Het Openbaar Ministerie waarschuwt minister Grapperhaus voor het beleid om de nationaliteit af te nemen van Syriëgangers. Die kunnen hierdoor hun straf ontlopen, staat volgens NRC in vertrouwelijke adviezen. Sinds 2017 kan het Nederlanderschap van Syriëgangers worden ingetrokken, ook al zijn ze hiervoor niet veroordeeld. NRC heeft vertrouwelijke adviezen van het OM aan de minister ingezien. Daaruit blijkt dat het OM bang is dat de rechter beslist dat verdachten vrij uitgaan als ze hun zaak niet kunnen bijwonen vanwege hun afgepakte paspoort. Recruiters benaderen vrouwen veel minder vaak voor een baan dan mannen. Dat meldt het FD. De krant liet onderzoeken hoe vaak mensen worden gepolst voor een baan. Zelfs in sectoren waar veel vrouwen werken, zoals de zorg, werden mannen vaker benaderd. Staatssecretaris Van Ark kwam vorige maand met een wetsvoorstel om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Uit een onderzoek in opdracht van Sociale Zaken blijkt dat werkgevers aanzienlijk minder discrimineren dan in 2015, maar dat het nog steeds voorkomt. In India worden vliegtuigen van en naar New Delhi omgeleid vanwege de luchtvervuiling in de stad. Meer dan 30 vliegtuigen landen al op een andere plek omdat het zicht te slecht was. Vrijdag werd in New Delhi al de noodsituatie uitgeroepen. Toen was de concentratie fijnstof zo'n 20 keer hoger dan, het, dan de maximumnorm. Nu is dat al 25 keer. Om erger te voorkomen geldt er vanaf vandaag een beperking voor het autoverkeer. Verder zijn alle scholen de komende dagen dicht en bouwprojecten zijn stilgelegd. Het weer, plaatselijk mist, later wat buien, maar de zon breekt ook soms door. En het wordt vandaag een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Amersfoort West en Hilversum Noord 20 minuten vertraging.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 En we hebben weer iets bijzonders vandaag. We geven weer kaarten weg. Kaarten voor de Castle Christmas Fair op landgoed Bekenstein. En ik heb hier vier kaarten liggen. Maar het zijn er vier en elke kaart kost 16 euro. Dus die moet je ophalen. Wie hier het eerst voor 9 uur is, aan de Tolweg 10A, krijgt vier kaarten voor de Kerstfair Landgoed Bekenstein. Dus sta op, ren naar de tolweg. De deur is open beneden. En dan krijg je van mij vier kaarten als je hier als eerste bent voor de Castle Christmas Fair.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 Since I met this special lady, ooh yeah can't get her off my mind. She's one of a kind, and I ain't about to deny it. It's a special kind of thing with you. Searching for a drink on Tuesday, we were making love by Wednesday, and on Thursday on Sunday. Monday. drink on Tuesday. We were making love Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chill on En dat was Craig David, die alvast zijn week met ons doornam. Seven Days. Buiten is het uh, eh, 10 graden op de officiële ZFM thermometer. En het blijft, uh, blijft droog vandaag graad of 11. Dus het zal niet echt veel warmer worden. Maar uh, maak er gewoon een leuke dag van, toch? En helemaal met de Dance Monkeys hier bij ZFM. Oh my god, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Tones and I. With the Dance Monkeys. Ja, je hoort de kerstbelletjes. Ik zeg het nog één keer. Als je hier voor 9 uur bent... je bent de eerste, krijg je vier kaarten... voor de Castle Christmas Fair op Landgoed Bekenstein. zijn vier kaarten van 16 euro per stuk. Eh, mocht dat niet lukken voor 9 uur... dan gaat de prijs naar beneden. Dan worden twee kaarten voor 10 uur. Maar zorg dat je hier op de Tolweg bent. Tolweg 10A bij de studio. Meld je hierboven. En ben je de eerste, krijg je vier kaarten voor de Christmas Fair gaan wij door met Q in the Blizzards.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 Music to watch girls by. Hier bij ZFM. En heb je gisteravond naar Expeditie Robinson gekeken? En ja, met Sherry Ann en Thomas Berger. En ja, Sherry Ann die heeft, een, heeft een plaatje gehad. Een tijdje geleden. Hebben we heel lang niet meer gehoord. Ik denk, draai hem een keer. Hier is Sherry Ann met Never Played the Bass. Listen up. Ja, en dat was Sherrianne. En we blijven nog een beetje bij Expeditie Robinson. Want die Thomas Berger, ach... Hallo, mijn naam is Thomas Berger, en ook ik ben te horen op ZFM. Ik drink mijn tranen. FM. to rise and heaven's out of sight. She'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers. such fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself once the water starts to rise and heaven's out of sight. She'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Billie hier bij ZFM waar het bijna half negen is. En je hebt precies een half uur de tijd om hier in de studio Tolweg 10A in Zandvoort... vier kaarten, en dat is bijna 80 euro, op te halen voor de kerstfeer op Landgoed Bekenstein. Dus nog een half uur, na negen uur zijn het nog maar twee kaarten. Gaan wij door met Jonathan Jeremiah. En dat is O Desire, hier bij ZFM. the sunshine, starlight, the new day. So walk higher than the heartaches, the lie awake.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 Wendy Moore, hier bij ZFM. you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. Tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm just over fake friends. Cause if you are in need or you come running back to me, it all makes sense. It's feeling to me. Now that I can see you're just a loose end over fake friends I only see two-faced people in the crowd How nice to invite me just to leave me out I see now you really feel like I got you some slack But I won't turn around just for you to stab my back It's not like you miss me Ain't nobody crying I'm so over fake friends Tired of the pretend Did I mean to offend But I'm just over fake friends Cause if you are in need or you come running back to me It all makes sense, it's feeling to me Now that I can see you're just a loose end I'm so over fake friends ZFM. Forgive and forget no more. I've been there before. I've been there before. didn't care when you weren't there I'm so over fake friends Tired of the pretend did mean to I'm so fake friends. En dat was Wendy Moore hier uit Zandvoort. Ja, en dan heb je nog bijna 20 minuten om hier die kaarten op te halen. Vier kaarten voor de kerstfair in Bekenstein. Vier kaarten aan 16 euro. Wij geven ze weg hier bij ZFM als je voor 9 uur als eerste hier bent. Gaan wij door met Blondie. Atomic, veel te lang niet meer gehoord. Leuk. heb veel te lang niet meer gehoord. Nou, dan kijk ik even ondertussen op de kaart hoe het met het verkeer is. En ja, het is weer maandagochtend, het is druk. Heemstede hartstikke druk. Bij Overveen staat het vast. Ja, en de A9 richting Haarlem, of tenminste Haarlem A9, staat ook weer vast. Dus ja, dat is hem dan, eh, het verkeer deze ochtend. Nou, heel veel succes als je erin staat. Wij gaan door met Kylie Minogue. Kylie Sensitized. En dat loopje wat je daar doorheen hoort, dat is een oud nummer van Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg. En dat zal ik nog wel een keer draaien. Op de achtergrond hoor je hem al Santana, de allernieuwste. Dus van oude en nieuwe muziek hier bij ZFM. En het gaat maar door en gaat maar door. We hebben nog een kwartier. En dan geven we echt alleen maar vier kaarten weg voor de kerstfeer. Ben te laat, ben te laat. Dan krijg je er nog maar twee. Als je hier voor tien uur bent, krijg je er twee als eerste. Ben je hier om 9 uur, heb je nog kwartier de tijd. krijg je vier kaarten voor de kerstfeer op Landgoed Bekenstein. 150 kramen, 50 optredens. Dat kun je allemaal winnen hier bij ZFM. Wij gaan door met Santana Breaking Down the Door. Hier is hij. God's love. was de zangeres van ik en ze heeft een prachtige plaat uit. Ze begon alleen iets te snel. Dan gaan wij nu door met de doosjes zoutplatte Lila Wolken.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 Hier bij ZFM waar het bijna 9 uur is. Dus helaas, helaas. Die 4K gaan er volgens mij niet meer uit. Maar dat geeft niet. Doen we dat woensdag gewoon nog een keer. Gaan wij door hier met Wesley Bronkhorst. En wat heeft hij een leuke plaat gemaakt samen met Birgit Lewis. Hier is hij. Reis met me mee. En volgens mij is het een hele grote hit aan het worden. verlies, mijn verdriet. Door de wind meegenomen, zodat niemand dit meer ziet. Als de storm is gaan liggen en de rust teruggekeerd, wordt mijn verdriet minder en voel ik mij niet meer bezit. Voel ik mij niet meer bezit bezit. wat is die mooi. Wesley, Broncos en Bucket Lewis. Reis met me mee. Ja, en dan is het bijna 9 uur. En die, eh, die kaarten, die vier kaarten, ja, die zijn er niet uit. De zon is wel gaan schijnen. Dat is dan weer meegenomen. En eh, ik ben na 9 uur weer bij je terug. Dan is er het nieuws, de reclames. En dan start ik met de Bee Gees, The Nights on Broadway, de Dance Classic... waar we altijd mee starten om 9 uur. Oké, okay, hoor ik je graag na 9 uur. Tot dan.